van Kesteren met het NOS-journaal. In Zuid-Korea is een man gearresteerd die verdacht wordt van het veroorzaken van de branden in het land. Het vuur begon toen hij een oud ritueel deed op een familiegraf. De vlammen verspreidden zich snel naar steden in de buurt. En door de harde wind en droogte bleven dagenlang branden. Zeker 30 mensen kwamen om het leven. Er zijn ongeveer 4000 gebouwen verwoest. Inmiddels zijn de branden grotendeels onder controle in Zuid-Korea. Zuid-Korea, China en Japan willen nauwer gaan samenwerken op het gebied van handel. Dat hebben de ministers van handel van die landen afgesproken tijdens een ontmoeting in de hoofdstad Seoul. De drie landen bereiden zich daarmee voor op de handelstarieven van de Verenigde Staten die komende week ingaan. Vanaf 3 april stellen die tarieven in van 25% op auto's en auto-onderdelen. Tijdens de bijeenkomst spraken de drie landen af om nauwer samen te werken en verder te praten over een vrijhandelsakkoord. In Mandalay is opnieuw een naschok geweest na de aardbeving van eergisteren. De naschok had een kracht van 5,1. Ondertussen zijn reddingswerkers uit meerdere landen aangekomen voor reddingsoperaties. Maar alle getroffen gebieden bereiken is lastig. Het dodental staat nu op 1644, maar er worden nog zeker 3.500 mensen vermist. Amerikaanse onderzoekers schatten dat het dodental in Myanmar kan oplopen tot 10.000. De schade wordt geschat op zo'n 60 miljard dollar. Bij verkeerscontrole in Den Bosch heeft de politie veel mensen gevonden die drugs hadden gebruikt. In totaal werden er 108 automobilisten gecontroleerd. 16 van hen hadden drugs gebruikt. In de buurt van de controle was het jaarlijkse festival Masters of Hardcore. Van een bestuurder is het rijbewijs afgenomen omdat hij met 118 reed waar hij 50 mocht. Bij de verkeerscontrole neemt de politie met een wattenstaafje speeksel af. En bestuurders mogen zo'n test niet weigeren. Het weer in het oosten is het nog regenachtig.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 waar we net van hoorden, eh, Rachel's Dream. en dat was het beroemde Baselconcert 1959. Vooral de oude jazzgroepen die hebben legendarische opnamen gemaakt... en die worden dan uitgebracht eh, op cd of eh, lp. En die krijgen dan de titel mee van het concert en de plaats. De, allerlei orkesten eh, van naam. Die hebben heel veel van die opnames op de plaats gezet. En die zijn nog steeds heel interessant om te beluisteren. Met z'n tien. In dat orkest hoorden we onder meer de vibrafonist Red Norvo... die in 1908 is geboren en in 1999 overleden. En hij was een, de, van de eerste vibrafonisten die dat instrument in de jazz introduceerde. En op een onafvolgbare wijze daarnaast nog eens. En een van de verre nazaten horen wij tegenwoordig. Eh, eh, en dat is eh, Frits Landersberg die regelmatig hier in de krocht is te horen. Over de krocht gesproken... Eh, uit mijn hoofd op zondag 13 april hebben wij eh, een orkest, een interessant orkest van de Nederlandse trompetist Menno Daams, die daar eh, met Sterm komt spelen in het kader van de klassieke jazz. Heel mooi, met z'n vier of met z'n vijven. En er, is, er zijn nog kaarten. Jazz op zondag, dat tegenwoordig tijdelijk is uitgeweken naar Nieuw Unicum. Kijk op de site van Jazz in Zandvoort en bestel een kaartje. Want voor je het weet is het weg en de concerten zijn tegenwoordig allemaal terecht snel uitverkocht. Alleen hier zijn nog kaarten voor omdat het nog een paar weken van ons vandaan is. Dit zij gezegd. Red Norvo, daar hadden we het over. Die eh, heeft eh, met heel veel groepen gespeeld en allerlei combinaties. Ik heb nu een mooie opname liggen. Red Norvo op de vibrafoon. Shorty Rogers op de trompet. Jimmy Jeffrey op de klarinet. Pete Jolly piano. Tal Farlow gitaar. Daar hebben we hem. Red Callender, de steady bassist. En Larry Bunker op het slagwerk. Roses of Pickery. Daar eindigden we mee. Op de draaitafel ligt nu weer een interessant duo. De Nederlandse internationaal spelende bassist Hein van der Geyn heeft uh, opname gemaakt destijds met eh, de zeer veelzijdige en artistiek breed eh, opgeleide saxofonist Lee Konitz. die Konitz die zie je op allerlei fronten bezig met zijn muziek. En die is ook niet voor één gat te vangen. Die heeft eh, de cool jazz gespeeld. Eh, allerlei projecten. Ook uh, satie. Ehm, modern, behoudend, experimenteel. Van alles en nog wat. En die twee samen hebben een smaakvolle combinatie gevormd. En daarvan laat ik het bewijs horen. Ehm, Lee met uh, Hein van de Gein. Ja, en wat gaan ze doen? Ze gaan eh, laten horen een eh, mooi stukje Swift Code... Ja, <laughs> dat was niks Lee Konitz. Dat was alleen maar Hein van der Gein. Maar desalniettemin laten horen hoe smaakvol en interessant een bas alleen al kan klinken. Want je hoort hem natuurlijk heel vaak alleen maar als begeleiding. Herman Schoonderwald. Wie kent hem nog? De, ehm, de Nederlandse saxofonist clarinetist, componist en big Goed opgeleid, ehm, in allerlei orkesten gespeeld. Begonnen bij de Milders en, Millers en allerlei eh, orkesten. uiteindelijk is hij eh, nog leider van de Skymasters een aantal jaar geweest. En voor het Metropoolorkest een heleboel arrangementen geschreven. Hij heeft eh, natuurlijk ook commerciële stukken opgenomen. Zoals de, eh, veel muzikanten moeten doen. En eh, we gaan laten horen hem, hem <laughs> Herman Schonewald en zijn eh, saxofoon Deep Purple. was hem. Herman Schoonderwald. Het volgende stuk is eh, voor de quiz, zullen we maar zeggen. De intro door de pianist verraadt al gelijk welk orkest het is. Want kennis weten en geniet altijd van de smaakvolle opbouw van de stukken. Ehm, het stuk heet The Flight of the Birds. En Foolbirds, die, dat, dat is een benaming voor oerlelijke, kwaadkijkende vogels. Die kennelijk bestaan. Ik eh, laat het aan de luisteraar over. Fight of the Flight of the Foo Birds. Dit jaar eh, vieren wij 80 jaar bevrijding. En toevalligerwijs vieren wij ook 80 jaar het orkest, de Dutch Winkelers Band. Die eh, na de bevrijding eh, in de oorlog eh, zijn eh, gestart. En bij de bevrijding veel werk hadden. En sindsdien onafgebroken aan de top hebben gestaan van eh, de Nederlandse jazzorkesten. Eh, vijftien jaar geleden is er een opname gemaakt bij hun 65-jarig bestaan. En toen was de bezetting Bob Kaper op de klarinet... Frits Katé niet meer onder ons, eh, Rieten, Bert de Kort, trompet... Jos Katé niet meer onder ons, trombone... Ton van Bergrijk, gitaar... Marcel Hendricks niet meer onder ons piano. Adrie Braat nog steeds de leider ehm, op de contrabas. En onder de Bruin ook overleden op het slagwerk. En we gaan horen een Django Reinhardt compositie... gespeeld door de Dutch Winkelers Band Nuage. de Dutch Swing bij haar 65 jaar bestaan. Maxine Sullivan, begenadigd zangeres en ook eh, tromboniste. Hier met een fantastische begeleidingsband Charlie Shavers, Buster Bailey, Oscar Pettiford, Jerome Richardson, Dick Hyman op de piano, Hilton Jefferson en Milt Hinton. En we gaan luisteren naar Memories of You. If they would ask me, I would say I've had a thrill or so. But that goes back to yesterday, a long time ago. I ran around with my own little crowd the usual laughs, not often but loud, and in the world that I knew, I didn't know about you. Chasing after the ring on the merry-go-round just taking my fun where it could be found. And yet, what else could I do? I didn't know about you. Darling. yesterday, every day. In your arms, I know for once in my life I'm living, had a good time every time I went out. Romance was a thing I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you. zangeres, veelzijdige zangeres Treintje Oosterhuis... heeft eh, allerlei projecten gedaan. En een van die projecten was in 2003 een ode aan Billie Holiday. Een cd met muziek gezongen en ooit door Billie Holiday... en daarmee bekend en beroemd geworden. En die, eh, dat was een project dat ze als begeleiding had uitgekozen... Amsterdam Sinfonietta en de Houdini's. En dat heeft een, eh, een prachtig resultaat geworden. Oordeel zelf. What a little moonlight can do. Oosterhuis. Treintje Oosterhuis, oh, wat een feest. onze concertmeester op viool, Peter Brunt. Met Amsterdam Symfonietta en de Houdins. Wat een feest, zeg. Geweldig. Count Basie begeleidt hier de Milt Brothers... in eh, de Standard April in Paris. chestnuts in blossom. April in Paris. I never knew the charm of spring never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm is in blossom. Holiday tables under the tree. April in Paris. This is the feeling ja, we zijn Daisy, do it all over again, one more time. eindelijk klaar. Ze konden er geen genoeg van krijgen. De dames en heren van de band van Count Basie... die de begeleiders waren van de Mills Brothers April in Paris. Een bijzonder Nederlandse groep... die Airy Ghost of Man... Ehm, een wat vreemde bezetting, maar niet minder interessant. Ehm, Mark Leswin op de gitaar, Egbert Kemmener op de altsax... Victor Borkent, trompet, een man die al jaren hier allerlei bigbands leidt... Jeroen Brokkelkamp op de tenorsax... Martijn van Prooijen de bas, Max Bolleman op het slagwerk. We gaan luisteren naar Vix Blues. Ja, dat was eh, de groep... <laughs> The Airy Ghost of Man. Jan Verwij, mondharmonica-speler. Uh, eh, grote jongen, in 22 overleden. Een uh, autodidact. speelde met veel ehm, uiteenlopende muzikanten. Die heeft op enig moment een plaat opgenomen... met aan de piano fantastische muzikant Bert van de Brink.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 ZFM Jazz op zondag zit er weer op. En ehm, ja, dat doen we met de klanken van eh, Brian Setzer. Allemaal hartelijk dank voor het luisteren. En speciaal dank aan Rob V. De Amsterdam. Een nieuwe ziel die we gewonnen hebben voor ons programma... die dus zo blijkt uit de berichten, aan het toestel gekluisterd zit... om eh, niks te mogen missen van dit mooie jazzprogramma. Een fijne dag allemaal. Volgende week zit een collega van mij hier... weer bij CFM Jazz. Fijne dag. And if this band don't desert me, then there's nothing in the world can hurt me. Long as I'm singing my song. Give me trumpets, legato. Put some taxes with them. Bose pizzicato. Give me rhythm. As long as I'm singing, then the world's alright.